Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ondervraagd over het gebruik van een privé-e-mailadres voor zakelijke mails... die ze stuurde als minister van Buitenlandse Zaken. Haar campagneteam benadrukt dat de ondervraging niet onverwacht kwam... en er geen aanleiding is om te denken dat ze vervolgd gaat worden. Clinton wil zelf niets over de ondervraging zeggen. Juristen denken ook niet dat er een strafzaak komt. De ondervraging zou er eerder op duiden dat het onderzoek door de Amerikaanse justitie wordt afgesloten. De e-mails zijn voor Clinton een lastige kwestie in de presidentscampagne... die ze zo snel mogelijk achter zich wil laten. Haar tegenstander, Trump, gebruikt de zaak om haar aan te vallen. Volgens hem laat het zien dat ze niet vertrouwd kan worden. De politie erkent dat mensen die de politie willen bellen soms lang in de wacht staan. De wachttijd kan voor het nummer 0900 8844 oplopen tot 20 minuten. De AD schreef vanmorgen dat er geregeld tips verloren gaan doordat bellers vanwege de lange wachttijden ophangen. Volgens de krant komt de slechte bereikbaarheid onder meer door onderbezetting en ziekteverzuim bij regionale servicecentra. Aanvankelijk ontkende de politie het verhaal vanochtend, maar nu erkent de politie het probleem. Er komt een nieuw computersysteem en dat gaat gepaard met kinderziektes. Verder wordt er volgens de politie aangewerkt om het ziekteverzuim omlaag te krijgen. Op Wimbledon is titelverdediger Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld. De Amerikaan Sam Querrey, de nummer 41 van de wereld, was in vier sets te sterk. Voor Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is het de eerste verloren partij... na 30 gewonnen partijen op Grand Slam toernooien op rij. Het weer. Vanavond nemen de buien af en klaart het op. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Er komen ook weer een paar buien. En het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het.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 Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van de clubs. Uit Italië met eh, DJ DJ Kelly. En voor nu even lekkere muziek. Justin Timberlake komt eraan. En zijn laatst verschenen single eh, Can't Stop the Feeling. Maar eerst door je Tiny Tampa. Samen met Wizkid met de nieuwe plaat Mamacita. so high, like I'm a rose without a four play. Four fives, we just getting money, baby, no shame. Hold tight, get taking selfies, though you're so vain. Don't lie, you know I love it, baby, no way. Yo, my, you know I like the way you rotate. Close ties, Copacabana, ring your Dolce. All lies is on my lady, but it's okay. I know why, you're super wavy, baby. Oh, baby, you're my cup of tea, and I really wanna be in your company. Any good thing coming is gonna come to me when I pop, pop, pop in your dungarees. And again, 20, you know, undefeated. The back is so big, my squad don't believe it, and haters gonna dislike. Choosy like Chris like tripping. This is sick life. Now I'm singing this life. Oh, mamacita, come let's get more familiar. I like your style. I like your style. Hey, mamacita, come let's dance till mañana. I like your style. I like your style. Yeah, grab learning things the hard way. Close ties, you only make it if you go free. Don't die remember starting out my own wave. One lie, I used to bust it, baby, no train, no sky. Now when you bust it, baby, go shade on those guys. You know I like you back in no way. Oh nine, you used to call me on my house phone. Late night, my mom complaining, but it's okay. It's your time, protectfully, my baby. Oh, baby, you're my cup of tea, and I really wanna be in your company. Cause the whole industry's trying to come for me. Dirty pictures on the ground, say some for me. Hotter than 81 degrees, yeah. None of them girls got nothing on your steez, yeah. And hate's hitting this like smiley with a kiss like scrolling through your pics like got me singing this like. Oh, mamacita, come get more familiar. I like your style, I like your style. she going in. Since you wanna vibe, yeah, vibe, yeah. Mamacita. Oh, mamacita. Fabulous game of familia. I like your style. I like your style. Hey, mama, mamacita. Come, let's stay till mañana. Oh, baby, baby. Uh. I like your style. I like your style. Girl, I wanna meet you in my next life. My girl in the dark, you're my sunlight. For you, I don't want the street life. Yeah. feel like.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 Auf dem Zeltplatz später für einen Fünfer geduscht. Zwei bis drei Stündchen sind gründlich genug. Keine Düne, ein Problem mit vernünftigen Schuhen. Alles klingt hier lustig, Schlümpfe sind Smurfs. Fahrräder fließen, Bier nennt man Bier. Jeden Sommer am Strand, Holland Vakanzi. Grillen und Angeln, die Frikandel. Im Supermarkt danach dann Pilze sammeln. Im Fachhandel, nebenan, denn die haben die beste Auswahl des Landes. Lecker Strand und lecker Mäuschen, lecker Vakanzi lecker Schokomilch und Sahne, wir sind Dreier. Lecker mir genug, du wandelst unter Tipp und Tannen. Holland ist die geilste Stadt dabei wie im Sommer in Holland, mal mit dem Roller auf der Bahn. Voll auf Knolle mit paar Dollars und einem Bollerwagenbahn. War das voller da als sonst, weil ich schon mal Holland fahr. Sonntags, wenn ich fragen meiner Oma unterm Arm. Ich muss aber mal sagen, für ein Königreich ist Holland wirklich keine große Stadt. So nah am Wasser kommt eine Welle, sind die meisten erstmal nah. So lange hart zu dem Land. Ich kauf mir eine Dose und bezahl keinen Pfand. Holland ist voll geil, hier gibt es Fleischkroketten, die von innen so aussehen wie bereits gegessen. Lecker, du hast dir eine Cola von Meckles auf deine Hose gekleckert. Trink lieber Schokomilch, Shepard auch zu dem Dope einfach besser. Choppy Soße finde ich lecker. Allgemein, was hier geht, Jeder Malt und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben. Lecker Strand und lecker Maisje, lecker hat sie. Lecker Schokomelonblade, wir sind Dreier. Lecker Nügen auf der Wanne, so glatte Betalen. Holland ist die größte Stadt der Welt. Lecker Strand und lecker Maisje, lecker Wodka Hansi. Lecker Schokomelonblade, wir sind Dreier. Lecker Nügen auf der Wanne, so glatte Matteo Cruz und dass die Niederlande hier sagen, hat nichts mit Niederlage zu tun. Außer die spielen Ball mit dem Fuß. Aber die sind schon in der Kabine high, also verlieren können die gut. Yo, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Lecker Stand und lecker Mais, lecker Ja, dat was muziek van de 257 57 met Holland. En daarvoor hoorde je Justin Timberlake met zijn nieuwe single Can't Stop the Feeling. CFM's antwoord, The Nightwalk. Tot middernacht zijn we bij met gewoon de lekkerste. Is natuurlijk ook het laatste shownieuws weet gehoord maar de Duitse politie is op zoek naar eh, Ray Slijgaard. De Tool zanger zou zijn Audi Q7 de vangrail in hebben gereden... daarna gevlucht zijn en volgens beeld ging de politie donderdag naar het huis van Ray toe... maar trof hem daar niet aan en dat was van de week. En eh, ja, uiteindelijk eh, is hij opgepakt en hij, is, hij wordt verhoord. Dat, dat bevestigt de manager van Ray Slijgaard... Hij wordt de komende week verhoord eh, over hoe en wat er allemaal gebeurd is. En ja, hij is natuurlijk toch aan de ene kant eh, best strafbaar. Want ja, hij is gevlucht nadat hij eh, tegen de vangrail aan is. En dan ga je toch afvragen, zou hij misschien gedronken hebben of drugs gebruikt hebben? Nou ja, we gaan het zeker binnenkort horen. Zie je hem Zandvoort onderweg zometeen de party. Update, wat voor leuke feestjes dan er allemaal gaande vandaag? Nou, vandaag waren we een heleboel leuke feesten. Ga je straks alles over vertellen. Er is nog even muziek, Cash Cash en Digital Farm Animals met Millionaire. doen ze samen met Nelly. see you again Zandvoort. Ethan Thompson met uh, Love Me Like You Never Did. En daarvoor muziek van Firebeats en uh, Fatak met Sir, Sir Duke moet ik zeggen. En zo werd het tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande vandaag eh, op deze zaterdag 2 juli. Nou, als eerste beginnen we altijd even met een escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur tot morgenochtend 5 uur. Intree is 16 euro in de volverkoop. En wat die aan de deur kost, nou een paar eurootjes meer. En natuurlijk voor meer informatie op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Holland Rush en Dennis Quinn en Janto Donker. Dat is allemaal vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vandaag hadden we het Springkussenfestival op de Amsterdam Arena Boulevard. Arena Park heet het eigenlijk. En dat was eh, met onder andere Dirtcap, Moxie, De Flexicon, Tom Bolt, Greg van Buren, Gino Cristino, Cristiano moet ik zeggen, Juliet Claire en MC Dan Stevo, Stezo. En eh, ook natuurlijk vanavond het grootste feest wat er is op dit moment wereldwijd. Uh, Sensation Angels and Demons. En ja, het is een bijzondere avond, nacht vandaag. Want een heleboel extra beveiliging. Gewoon zelfs onder het stadion mag niet eens geparkeerd worden. Het is allemaal om 9 uur begonnen en duurt het morgen tot 6 uur. Sensation Angels and Demons. En voor meer informatie check de website sensation.com eh, of amsterdamarena.nl. Met onder andere Sam Pelt, The Battle, Mr. White, Robin Schultz, David Guetta, Nicky Romero, Don Diablo, Yellow Claw. En in, eh, in de deluxe, eh, dat is zeg maar ja, een beetje de VIP-ruimte... hebben we Ambient Music, Bollier, Hugo, Slee Stereo, East en Young, Clivage. En ja, om 7 uur is het daar afgelopen... En het grote feest eh, duurt tot 6 eh, uur in de ochtend en de afterparty, zeg maar. En de deluxe is eh, tot 7 uur. En ook vanavond de Music Box in natuurlijk Club R in Amsterdam. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. voor meer informatie check de website r.nl met onder andere Childplay... Johnny 500, Sam Blance, Ordio Mareno, Crown en Aston. En zomaar host het bij Donny Roefink. Dat is allemaal vanavond in Air, het feestje Music Box. En vandaag hadden we in, eh, in het is nog bezig, in eh, Almere het eh, Free Festival. De harder staat. Was er vanmiddag om 12 uur begonnen en duurt tot vannacht 1 uur. Met onder andere Angel, Angerfish Live, DJ Peacock, Miss K8, The Playa, Noise Suppressor... Mad Dog, Nosferatu, Outblast en nog veel meer. En morgen is het ook, alleen dan is het weer een beetje relaxte eh, housemuziek, om het maar zo te zeggen. En vanavond natuurlijk ook weer eh, het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg. Vanavond Encore Pull-Up Basement Night. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. voor meer informatie check even dus melkweg.nl met onder andere Mr. Vegas. Die is live on stage. En de DJ's zijn Waxfriend, DJ Prime, Madboy, Duke Spare en SMP. En host het bij uh, Four Show Bangers. Dat is allemaal in de Melkweg, het wekelijks feestje Encore. Vanavond Encore Pull-Up Basement Night. En vanavond in de Stalker, wat dichter bij huis in Haarlem... is vanavond Cayenne P2 Pepper Strikes Back. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website eh, clubstalker.nl... met onder andere Tony Peroni, Donami en Dominic Brooks. Dat is vanavond in de Stalker Cayenne P2 Pepper Strikes Back. Zo, ik heb een beetje last van gestruikel. En natuurlijk vandaag hadden we ook eh, Zomerkriebel in, eh, in Utrecht. Hè. dat duurt ook allemaal tot 11 uur vanavond. En tot zover ook de party. Voor het weekend, ja, er zijn er nog zoveel. Maar eh, ja, dan ken ik nog wel uren doorgaan. We gaan door met muziek. Herhanders en Kashmir met Jama. são bichados. versus Dimitri Vangelis en Man met Daylight With You. En daarvoor hoorde je Fifth Harmony met All In My Head. Dat was samen met eh, eh, Betty Wap. Ja, af en toe ook een R&B en popplaatje tussendoor. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. Deze week op 10 DJ Dionne Lee Walker met Freak Like Me. De Sonny Fornero remix. Deze week op 9. Quintino en Cheat Coast met Can't Fight It. Op 8 Jackers met uh, El Marici. En op 7 deze week verder LeGrand met Rhythm of the Night. Op de zesde plaat die je zojuist gehoord hebt... Headhunters en Kashmir met Jarma. Op 5 Dennis Cruz met New Life. Deze week op 4 de Nightcrawlers met Push the Feeling, de Aqua Sing Gas. Remix op 3 deze week EDX met Roadkill. De EDX eh, Ibiza Sunrise Remix. En deze week op 2 Martin Salvage met Do It Right. En deze week een nieuwe nummer 1 in de 10 boven beste plaat van de dansroep. Mark Rambay met Atlas. En je hoort hem nu hier, de nummer 1 in de 10, boven beste plaat van de dansvoort. Mark Romboy met Atlas. você, para você, vem dançar. van Gene Ferris met Black Licorice. En daarvoor horen we Gregor Salto en uh, Chapura met Paravo, de 2016 Summer Mix. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen de break. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen na de break... DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje... DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Een klaartje achter met Ricardo Bass met Tribute 2... en misschien nog White Nose met... de. Eh, Bammer Weed. Echt tot zometeen na de break. You got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm, I got the rhythm, you got the rhythm.